uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Omstreeks deze tijd doet de kortgedingrechter in Amsterdam... uitspraak over de kinderen Lily en Howick. Hun advocaat is naar de rechter gestapt in een laatste poging... te voorkomen dat tieners morgen worden uitgezet. De advocaat heeft gevraagd om een voorlopige voorziening voor de kinderen... omdat het niet goed gaat met de moeder in Armenië. Een onafhankelijke psychiater heeft dat volgens de advocaat vastgesteld. Uit een dorpje op de Krim zijn zo'n 4000 kinderen geëvacueerd. In het dorp is een giftige chemische stof uit een titaniumfabriek gelekt. Alle kinderen uit het dorp zijn ergens anders ondergebracht. In Oekraïne, waar de Krim vroeger bij hoorde... zijn volgens een hoge lokale functionaris 37 grenswachten door het gif... in het ziekenhuis terechtgekomen. In België zijn huiszoekingen gedaan in het onderzoek naar schild en vrienden. Uit een reportage is gebleken dat de ultrarechtse jongerengroepering 900 leden heeft. Die zeggen dat ze zich gewapend willen voorbereiden op een rassenstrijd. In besloten chats sturen ze elkaar racistische en gewelddadige teksten. Twee Nederlanders die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in Spa... mogen van de rechter worden uitgeleverd aan België. Bij de schietpartij kwam een Belgische agent om het leven... toen vanuit een taxi werd geschoten. De Nederlanders zaten in die taxi. Ze worden verdacht van het medeplegen van moord op de agent... en poging tot moord op een andere agent. De politie heeft een man uit Roemenië opgepakt... die de container vervoerde waaruit de politie 18 migranten heeft gehaald. Iemand vanuit de container die in de Waalhaven in Rotterdam stond... had om hulp gevraagd. Een van de migranten is naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Het weer vanavond vooral in het noordwesten kans op buien, soms met onweer. Morgen in het noorden wat bewolking en mogelijk een bui.